Er wonen twee motten in mijn oude jas. En die twee motten, die wonen daar pas. Je raakt gewoon weg van je stuk als je het ziet, dat geluk. Hij vreet mijn hele jas kapot, alleen voor haar die tot van hem mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik pas. Die dotte een beetje belaagd. Het is net of er wat aan me knaagt. Toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou? Maar toen begreep ik het al gauw. Ik zag twee motten in die gaten zitten knagen. Ik greep meteen naar die ene spreek, Maar daar verwoestte al huwelijk mee. En besloot meteen, ik zal dat echt maar dan maar laten. Er wonen twee motten als je het ziet, dat wil geluk. Hij vreet mijn hele jas kapot. Alleen voor haar die tot van een mot. Ik noem haar Charlotte en dan noem ik Bas. Die dochter van motten in mijn oude jas. Er wonen twee motten in mijn oude jas. ma fik në marshalote E me në me bashk